Er is nog niets bekendgemaakt over het motief van de mannen. Indonesië heeft de laatste tijd veel te maken met extremistisch geweld. Op het eiland Java zijn de afgelopen week bomaanslagen gepleegd op kerken en een politiebureau. Of er een verband is tussen de zwaarteaanval en de bomaanslagen is niet duidelijk. De ontmoeting in juni tussen de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Amerikaanse president Trump staat op losse schroeven. Noord-Korea twijfelt zolang de VS het einde eist van het Noord-Koreaanse kernprogramma. In een verklaring noemt het land president Trump een mislukte president als hij in de voetsporen van zijn voetgangers, voorgangers treedt. Gisteren blies Noord-Korea al ontmoeting af met Zuid-Korea. De bezwaren van ondernemers die vonden dat ze een te hoge bijdrage voor hun privékilometers moesten betalen zijn afgewezen. Bijna 200 ondernemers maakten bezwaar tegen het vaste percentage dat de Belastingdienst hanteert voor wie geen kilometerregistratie bijhoudt. Ze vonden dat bedrag veel te hoog. De Hoge Raad oordeelde vorig jaar dat beroep mogelijk was op voorwaarde van een goede onderbouwing van het aantal kilometers dat ze privé hadden gereden. De Belastingdienst vindt nu de gegevens die ze hebben aangeleverd niet overtuigend. Staatsbosbeheer maakt zich zorgen over de veiligheid van boswachters. De natuurorganisatie wil daarom dat alle boswachters pepperspray mogen dragen. Ze mogen al handboeien en binnenkort ook een wapenstok bij zich hebben. Matthijs van Nieuwkerk gaat twee nieuwe tv-programma's presenteren bij de NPO. Ook blijft hij de presentator van De Wereld Door. Een van de nieuwe programma's is vanaf september elke zaterdagavond te zien op NPO 1. In het andere programma staan boeken centraal. Van Nieuwkerk is verder in gesprek met de NPO over een nieuw reisprogramma.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 Maar daar laten wij ons niet door uit het veld nou ja. Intussen, de helft van het programma al weg. <laughs> Mijn broodjes op. Oh, oh, oh, oh, wat een dag, wat een dag. En eigenlijk nu kan er niks nog fouter gaan dan er al is gebeurd. Dus het gaat alleen maar beter. Is dat zo? Dat hoop ik. Nou, ik heb vertrouwen <laughs> ach, ach. En we gaan nog niet naar huis, want we zijn pas net begonnen. Oh? as we grew up in our tradition, and it was dark, the Lord was our light. light, light, light e se penso a te, mi faccio male. Ma invecchierò pensando a te. se me ne andai fu per amore. Che un giorno sai, ucciderò. Uh, ci vuole tempo Tutta una vita, lo so. Because I love you more than I need you. Cause I feel so bad, feel so bad because I need you more than I want you. Cause I feel so bad, feel so bad. Così resterai di puro amore. Che un giorno sai ammazzerò. un'altra storia. Oh. Quella che sai, che so. Because I love you more than I need you. Cause I feel so bad, feel so bad. because I need you more than I want you. Cause I feel so bad, feel so bad. Joe Curry magazines and all-night movie shows. Tell me what them girls are like, I already know. To sell it to the others, I know just what you mean, cause I'm a dirty old man at the age of 16. Life has always been my playground, although it might seem strange. I'm Said now in my ways, I'm not about to change. So if you're planning on changing me, think I'm mean cause I'm a dirty old man at the age of 16. Don't misunderstand me. I know the mistakes I've made. I've got my bag of candy and I'm going out of trade. They're saying I'm outrageous, calling me obscene. I'm a dirty old man at the age of 16. Dig this, baby. Go through life frustrated, baby. Trying so hard to be so good. But I just thinking I'll be yeah, doing things I, I never should. You're saying I'm outrageous, and you you're calling me obscene. I'm a dirty old man. I'm a shooting down. kijken of het nu lukt. Nieuws hebben we niet vandaag, want wegens internet eh, internetstoring is er geen nieuws. Ron kan het eh, niet downloaden. Had hij thuis keurig uitgezocht, maar eh, ja, het is niet te downloaden, dus dat is heel jammer. Goed, oké. Nou, dan gaan we gewoon verder kijken wat er gebeurt. Dit is Artiest in het Licht. Liberace. was eh, Liberace. En eh, de man, eh, ja, hij leeft al lang niet meer trouwens. Hij is al dood sinds 1987. Maar dat is wel zijn geboortedag vandaag. 8, 16 mei 1919 werd hij geboren in Palm Springs in Californië. En hij overleed op 4 februari 1987. En ehm, hij heet officieel Oh, dat is even lekker. Uh, Vlazio Valentino Liberace. Zit je nou weer te lachen? Ik vind het heel leuk. Nou, dat vind jij leuk. Oké. Nou, oké. Eh, okay. Valentino Liberaci, Zo heet hij. Eh, en hij heeft alleen zijn achternaam gebruikt, want dat, dat dat kan niemand uitspreken. Dus dat eh, heeft niemand gedaan. Beter bekend onder zijn achter en tevens uh, artiestennaam Liberace, Liberace, uitspraak Liberace. En dat was een Amerikaanse pianist en showman en entertainer. En eh, ook een, eh, ja, hij, hij, is vooral natuurlijk bekend omdat hij heel veel ringen aan zijn vingers had. En omdat hij altijd in van die extreme pakken op de bühne zat.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 We hebben natuurlijk een half uur zijn we kwijt vanwege allerlei storingen hier. En, eh, maar goed, het draait weer een beetje. Vraag niet hoe, maar het draait. Ehm, dus gaan we gewoon weer op, op de gebruikelijke tour. Bobbejaan Modest Hippolyte Johanna Schoepen. Zo heet hij echt. Het is niet te geloven. Hij werd geboren in Boom op 16 mei 1925. Eh, en hij overleed in Turnhout op 17 mei 2010. Hij was in België en Nederland bekend als Bobbejaan Schoepen. En deze artiesten nam aan eh, nou, deze artiestennaam nam aan in 1945 en is afgeleid van een Zuid-Afrikaans liedje dat heet Bobbyaan beklim de berg. Nou, de man was natuurlijk eh, bekend van dit lied, het Café zonder bier en verder vanwege een eh, pretpark dat hij gesticht heeft en dat heette dan eh, weer Land. Goed, nou leuk. Uh, verder. We gaan verder met de zus van Michael Jackson, want ook die is jarig vandaag. Jawel. En het begint heel mooi. Het is wel een bekend nummer, maar de intro... Janet Jackson. Together Again. forget dat was... Uh... Kan maar zeggen? Oh ja. <laughs> ja, ik was te laat. Eh, dat was Janet Jackson. En eh, het jongste zusje van Michael Jackson natuurlijk. Eh, ja, dat was bekend. ze heet Janet Damila Damita Joe Jackson. Zo heet ze officieel. Ze werd geboren in Gary, Indiana. op 16 mei 1966. En is een Amerikaanse singer-songwriter, danseres en actrice. Janet Jackson is het jongste kind van de muzikale familie Jackson. En brak muzikaal door in 1986. En ze behoort volgens het magazine Billboard tot eh, de tien succesvolste artiesten in de geschiedenis van de popmuziek. En haar ingewikkelde choreografie, eh, diverse scala aan videoclips, sociaal-maatschappelijke nummers en haar, eh, aan, haar aantrekkingskracht zijn van grote invloed geweest, volgens Big Billboard dan, op jongere artiesten. Nou, Janet meisje van harte Gefeliciteerd hoor. Met je verjaardag. Wat fijn dat je... Hè? Wat een feest. Wat wou je zeggen? Nou, wat een feest. Oh, je wou zeggen wat een feest. Ja, nou, dat wil ik Vind jij het een feest dan? Nou ja, Janet. Een, feestje met Janet. Een feestje met... Wat. Ja, ja, ja. Oh, sorry. Laat je vrouw het maar niet horen. Nee, die luistert niet vandaag. Oh, die luistert niet. Even te verdwalen in die kleine zee van En ook hij is vandaag. te falen en dan al je remmen kwijt. Simon Keizer. Om veel te snel te leven, veel te hard tegenaan. Even weer een beetje te vergeten dat we ook weer verder moeten gaan. zou wel eens een keer een stapje verder willen gaan. Gewoon dat laatste zetje waar een ander stil zou blijven staan. En dan met eigen ogen zien wat ieder ander al lang wist. Het was het niet waard. Je hebt je doel gemist. Het is beter spijt te hebben van de dingen die je hebt ondernomen... dan dat je met pijn in het hart tot de conclusie bent gekomen... dat als je nooit eens durft te voelen hoe het is om eens te falen... je nooit de zuiverste voldoening uit het levenspad zult halen. Om te verdwalen in die kleine zee van tijd. Roekeloos te falen en dan al om Veel te snel te leven, veel te hard er tegenaan. Om even weer een beetje te vergeten dat we ook weer verder moeten. meer gaan waarderen om de fouten die je maakt. Terwijl je zelf misschien zou denken dat je daardoor juist verzaakt. Maar in het woud van alle fouten, lieverd, sta je nooit alleen. Bijzonder zonder zonde is, werpen de eerste steen. Om voor even te ontsnappen aan de alledaagse sleur. Om weer met zelfgekozen potloden je leven in te kleuren. Met het risico om soms buiten de lijntjes om te gaan. Maar met de zekerheid om midden in je leven even te staan. Even te verdwalen in die kleine zee van tijd. Roekeloos te varen dag in de studio aangedonderd. En ik denk, gaat ik het eens een keer alleen doen. Ook gezellig. Nou, dit valt me niet tegen, Ruud. Wat nou weer? Ik vind het heerlijk eigenlijk. Dit had oh. ik niet van hem verwacht. Oh. Zoiets. Nou. Simon, je hebt de steun van Ron. Ja. Jij? Voor dit nummer wel. Oh. Nou, ze hebben, <laughs> ze hebben wel meer van die nummers hoor. Ja, meen je dat? Ja, ze barsten van dit soort nummers. Oh, oké. Ik vind het een geweldig duo. Ik vind het echt een geweldig duo. jongens zijn uh, A, ontzettend muzikaal. Nee, eh, ze kunnen ontzettend veel. En, en eh, het is eh, volkomen terecht, ondanks dat er wel eens wat laatdukkend over gedaan wordt. Maar het is volkomen terecht dat die jongens zo'n succes hebben. Ik ken ze al heel lang. Ik ken ze al eigenlijk al uit de periode dat ze nog niet bekend waren. Heb ik zelfs wel eens met ze gespeeld in Volendam. Ja, dat is helemaal geweldig. Nou, Nick en Simon, oftewel Simon Keizer, vandaag geboren. Eh, eh nou ja, vandaag niet, maar eh, in 1984 dan. 16 mei 1984 is hij geboren eh, in Volendam. Nou, dat is natuurlijk wel duidelijk dat dat Volendam is. En dat het een uiterst muzikale man is, dat is mogen ook eh, als bekend worden verondersteld. Goed, nou, ik heb er nog één tot het nieuws. En dat is Sammy Davis Jr. Met natuurlijk zijn, vind ik, allermooiste versie van Mr. Bojangles. I knew a man, Bojangles, and he danced for you. In worn-out shoes, with silver hair, a ragged shirt, and baggy pants. He would do the old soft shoe. He could jump so high, jump so high. And then he lightly touched down. I met him in a cell. In New Orleans, I was. Well, I was down and out. He looked to me to be the very eyes of age. As he spoke right out, talked of life. <laughs> Lord, he talked of life. <laughs> Laughed, slapped his leg a step said his name was Bojangles. Then he danced a lick. Right across the cell, he grabbed his pants, took a better stance, jumped up high. That's when he clicked his heels. Then he let go a laugh he let go a laugh. <laughs> Shook back his clothes all around. That was Mr. Bojangles. Mr. Bojangles. Mr. Bojangles. Lord, he could dance. He told me of the times he worked for minstrel shows, traveling throughout the South. He spoke with tears of 15 years, how his dog and he, they just traveled about. let his dog up and died. Dog up and died. And after 20 years, he still grieves. He said, I danced now at every chance in honky tonks. For my drinks and tips, but most of the time I spend behind these county bars. You see, son, I, I drinks a bit. Then he shook his head. Lord, when he shook his head, I could swear I heard someone say, please. Mr. Bojangles. Ja, Sammy Davis Jr. helaas kunnen hem niet helemaal draaien, want het is alweer tijd zowat. Uh, eh, ik vertel u nog even snel dat het vandaag zijn sterfdag is. Hij overleed in Beverly Hills op 16 mei 1990 en hij werd geboren op 8 december 1925.